Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat vanavond een hele beschaving zal uitsterven. Ik wil niet dat dat gebeurt, maar het zal waarschijnlijk gebeuren, schrijft hij. Omdat hij niet tot overeenstemming kan komen met het Iraanse regime. Trump dreigde eerder al vanavond alle bruggen in Iran te vernietigen... als er dan geen deal is bereikt. Hij zegt vandaag een einde te maken aan 47 jaar van afpersing, corruptie en dood. De politie heeft een vrouw van 50 uit Emmen aangehouden... die iets te maken zou hebben met de kofferbakmoord uit 2017. Die draait om de dood van een man van 31 uit Klazinaveen. Zijn lichaam lag in de kofferbak van een auto... die half uit het water stak van een kanaal bij Koevoorden. Volgens RTV Drenthe is de vrouw de partner van Hans O. Hij werd eerder opgepakt voor de moord... en door zowel de rechtbank als het gerechtshof vrijgesproken. De vrouw zit in volledige beperking... en mag alleen contact hebben met haar advocaat. Minister Heijnen gaat bezwaar maken tegen de beloning voor topvrouw Rintel van KLM. De Nederlandse staat heeft aandelen in de maatschappij... en Heijnen gaat bij de komende aandeelhoudersvergadering een punt maken van de stijgende bonussen. Vorige week bleek dat Rintels beloning over vorig jaar uitkwam op bijna 1,6 miljoen euro. Vooral door variabele bonussen en aandelen. Heijnen vindt dat ongepast. KLM boekte winst en maakte een goede omzet. Maar de maatschappij en het grondpersoneel stonden een paar keer voor de rechter... Het personeel staakte uit onvrede omdat KLM de salarissen aanvankelijk niet wilde verhogen. In Eindhoven heeft de selectie van PSV de kampioenschaal uitgereikt gekregen. De geblesseerde aanvoerder Jerry, Schouten kreeg de schaal uit handen van oudspeler Mark van Bommel. Hierna gaan de spelers met de platte kar door Eindhoven. Aan het eind van de middag worden ze dan gehuldigd op het Stadhuisplein. Mensen mogen bij de huldiging in Eindhoven geen tassen, drank, drugs en blikjes bij zich hebben. Het weer volop zon en weinig wind met 12 tot 18 graden. Vanavond en vannacht kan het flink afkoelen. Morgen overdag ook weer veel zon en dan nog iets warmer.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 tell to me, but you're Zandvoort. ZFM. ZFM 106.9 FM nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.